Marielle Hageman met het NOS Journaal. De bemanning van de Boeing 737 die op Schiphol een noodlanding maakte tijdens de storm... had het toestel onder controle en er was geen technisch mankement, zegt Transavia. Het toestel was gisteren onderweg van Girona in Spanje naar Rotterdam... en brak de landing af vanwege de sterke wind. Toen de kerosine opdreigde te raken werd koers gezet naar Schiphol... omdat daar meer banen in verschillende richtingen zijn om te landen. Op Schiphol mislukte de eerste landing. De tweede keer lukte het wel. Transavia heeft vandaag gebeld met de 117 passagiers. Bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem is de politie in botsing gekomen met tientallen Palestijnse jongeren. Daarbij zijn agenten de moskee binnengedrongen. Relschoppers hadden vanuit de moskee de politie bekogeld met onder meer stenen en vuurwerk. Volgens een Israëlische politiewoordvoerder is een aantal agenten gewond geraakt. Over gewonde jongeren of arrestaties is niets bekendgemaakt. gemaakt. Bij een aanslag met een autobom op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Een vrachtwagen werd tot ontploffing gebracht bij de poort van het hotel. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de terreurgroep Al-Shabaab. Een woordvoerder zei dat de aanslag een antwoord was op aanvallen van legereenheden van de Afrikaanse Unie op doelen van Al-Shabaab. In Mol, in België, vlak over de Nederlandse grens, is een automobilist vannacht op het spoor beland doordat hij de aanwijzingen op zijn GPS dacht te volgen. Toen er een trein aankwam kon hij op tijd ontkomen, maar de auto en trein raakten zwaar beschadigd. De passagiers van de trein bleven ongedeerd. De spoorbeheerder is de hele nacht bezig geweest de schade te herstellen. Het weer bewolkt een periode met regen. Ook komende nacht en morgen overdag blijft het wisselvallig... met geregeld buien, onweer en aan zee een krachtige zuidwestenwind.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 DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we party like it's DJ, young and free, saying it's the one on my The moon is the light, the the ceiling, low is the bass and the high is the feeling.